Eh, die we zo op 57303 binnenkregen voor verzoekjes. En eh, ja, volgende keer dan eh, mag u dat rustig weer doen. Roept u maar, zeggen we dan. En als we de cd's bij ons hebben, dan, ja, dan zullen we ze met genoegen voor u draaien.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 De diefstal van bromfiets is vorig jaar flink toegenomen. Volgens de stichting aanpak voertuigcriminaliteit werden in 2009 meer dan 13.000 bromfietsen gestolen. Een stijging van ruim 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name scooters zijn populair en ze worden vooral gestolen in de grote steden en Zuid-Limburg. Het aantal autodiefstallen nam over heel 2009 licht af, maar vanaf september is er weer een stijging te zien. Dat is voor het eerst sinds 2002. Volkswagen blijft het populairste merk onder dieven, gevolgd door Opel en Ford. Israël heeft een van de kopstukken van Hamas gedood in Dubai. Dat zeggen woordvoerders van de Palestijnse beweging. Mahmoud el-Mabnou, die lid was van de militaire vleugel van Hamas, de Al-Qassam-brigades, werd anderhalve week geleden doodgeschoten. Een aantal dagen nadat hij in Dubai was gearriveerd. Daarvoor leefde hij jarenlang in Syrië. Mabnou zou verantwoordelijk zijn voor een aantal ontvoeringen van Israëlische militairen... en heeft daarvoor ook verschillende keren in Israëlische gevangenissen gezeten. Israël heeft nog niet op de bewering van Hamas gereageerd. De Verenigde Staten zijn weer een stap dichterbij verscherping en uitbreiding van de sancties tegen Iran. Na het Huis van Afgevaardigden is nu ook het Senaatakkoord. Beide kamers van het parlement moeten nu een definitieve tekst opstellen... waarna president Obama de wet zal tekenen. Aanleiding voor de sancties is het nucleaire programma van Iran. De VS vermoedt dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Financiële en economische sancties moeten het land op andere gedachten brengen. De nieuwe maatregelen betreffen de export van brandstofproducten... Bedrijven waar, waar ook ter wereld die deze producten aan Iran leveren... worden door Amerika gestraft. Het weer in het westen en zuiden valt regen. In het noorden en oosten en Limburg sneeuw en natte sneeuw. Temperatuur ligt tussen 0 en 3 graden. Geleidelijk trekken de regen en sneeuw naar Duitsland weg. In de middag vallen er winterse buien. In het weekend geregeld zon. En hier en daar nog een winterse bui bij maxima rond plus 1 graad.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 I want you to come back and carry me home away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I?